12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Boodschappen bezorgen Picnic is geen supermarkt. Daarom hoeft volgens de rechtbank in Amsterdam... het personeel niet betaald te worden volgens de supermarkt CAO. Vakbond FNV had dat geëist. De rechter vindt dat de supermarkt CAO alleen geldt... voor functies in fysieke winkels. En die heeft Picnic niet. De vakbond is teleurgesteld over de uitspraak... omdat het personeel nu mag worden betaald volgens een CAO... die past binnen de e-commerce. Daar liggen de lonen een stuk lager. Picnic is tevreden en noemt de suggestie dat ze personeel klinkklare onzin. Franse producten worden waarschijnlijk een stuk duurder voor Amerikanen. Omdat Frankrijk een heffing oplegt aan internetbedrijven... gaat Amerika Franse producten als kaas, champagne en wijn zwaarder belasten. President Trump waarschuwde daar eerder al voor. Volgens de VS staat na onderzoek vast dat Amerikaanse bedrijven met de heffing worden gediscrimineerd. Frankrijk wil met de heffing belastingontwijking door internetbedrijven tegengaan. Bedrijven als Amazon en Facebook hebben daar last van. Acht mannen uit Den Bosch en Rosmalen zijn opgepakt in een groot onderzoek naar groepsverkrachting. Ze worden ervan verdacht dat ze drie meisjes van 15 en 16 uit Den Bosch hebben gedrogeerd en verkracht. De meisjes zijn mogelijk ook mishandeld. Ook een garagebedrijf in Den Bosch is doorzocht waar de slachtoffers zouden zijn verkracht. Op de Filipijnen is veel schade ontstaan door de orkaan Kamuri. Slachtoffers zijn er voor zover bekend niet. Maar veel huizen zijn verwoest en op veel plaatsen is de stroom uitgevallen. Op het eiland Luzon is het vliegveld van Legaspi onbruikbaar. Het vliegveld van Manila was gisteren uit voorzorg al gesloten. Vanwege de orkaan zijn 200.000 mensen geëvacueerd. Het weer in het zuiden is nog mist, in het midden en noorden geregeld zon...